Jelle Seubring met het NOS Journaal. Venezuela veroordeelt de inbeslagname van een olietanker door de Amerikaanse kustwacht. Het land spreekt van piraterij en zegt een klacht in te gaan dienen bij de VN-veiligheidsraad. Gisteren werd voor de kust van Venezuela opnieuw een olietanker in beslag genomen door de Verenigde Staten. Het is de tweede in tien dagen tijd. De spanningen tussen de twee landen lopen al maanden op. De VS brengt Venezolaanse boten die drugs zouden vervoeren tot zinken. En daarbij zijn al tientallen opvarenden omgekomen. De man die het presidentieel servies in Frankrijk beheerde... is opgepakt voor diefstal en heling. Hij zou voor tienduizenden euro's aan kopjes, schotels, borden en champagneglazen hebben gestolen. Een deel van het servies verkocht hij via Vinted... Ook twee handlangers zijn aangehouden. Het servies wordt door de Franse president gebruikt bij staatsdiners. In Breda heeft een man vanochtend een auto van een gezin gestolen... terwijl de kinderen nog op de achterbank zaten. Het gezin stond op het punt om op vakantie te gaan naar Oostenrijk. En terwijl de ouders de voordeur op slot deden... stapte de verdachte in de auto en vertrok. Een paar honderd meter verderop stopte hij, zette de kinderen op straat en reed weer weg... De auto werd uiteindelijk teruggevonden in België. Een man van 36 zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden. En in IJsselstein is een koningspython gevonden in een bushokje. De slang lag in zijn terrarium dat bij de bushalte was achtergelaten. Wie dat heeft gedaan is onbekend. Volgens de reptielenopvang was het dier uitgedroogd... en had de koningspython een luchtweginfectie. De slang is opgehaald door de dierenambulance. En het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond de 6 graden. Komende dag begint grijs. Later breekt op steeds meer plekken de zon door. En het wordt een graad of 10.